Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Delft is vanochtend iemand doodgestoken. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een woonwijk. Buurtbewoners zijn geschrokken. Ik sta te trillen. Het is echt bizar dat je dit zo dichtbij meemaakt. Onderweg naar huis hoor ik in de auto al mensen daar neergestoken, daar neergestoken. Ik denk, wat een wereld. En dan kom je hier en dan zie je een man met een mes lopen. En dan denk ik weer, de wereld staat er eh, compleet op zijn kop. Echt niet normaal. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er is een verdachte aangehouden. Het is niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. In Tirol in Oostenrijk zijn vier mensen om het leven gekomen door lawines. Het gaat om drie skiers en een bestuurder van een sneeuwschuiver. Zaterdag kwamen ook al drie wintersporters om het leven. In de Alpen viel de afgelopen dagen meer dan een meter verse sneeuw. Volgens de autoriteiten zijn er sindsdien veel lawines. Alleen in Tirol al tientallen. Iran zegt tienduizenden gevangenen vrij te laten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau. Het zou ook gaan om gevangenen die bij recente protesten zijn gearresteerd. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen maanden 20.000 mensen opgepakt bij protesten tegen het regime. Een deel van hen zou nu dus worden vrijgelaten vanwege de verjaardag van de Islamitische Republiek. En nog sportnieuws. Feyenoord neemt het nu op in de Eredivisie-topper tegen PSV. De Rotterdammers moeten het wel nog doen zonder keeper Bijlo. Hij heeft zijn pols gebroken en ligt er voorlopig uit. Toch is er bij trainer Arne Slot aan vertrouwen geen gebrek. Er is heel veel geloof in de groep. En daar is ook alle reden voor. Als je één keer verliest en je bent in Europa in de laatste 16... zit er heel veel geloof in de groep. Maar geloof is er anders dan, dan arrogantie. Wij weten heel goed waarom we goed zijn. En als we dat al eventjes niet zo goed weten, dan hamer ik daar heel hard op dat ze daar zich heel erg bewust van zijn. Ja, als koploper Feyenoord weet te winnen, dan wordt het gat met AZ vergroot naar vier punten. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog, ook met wat zon af en toe. Het is zo'n 8 graden. Morgen is er meer zon, zeker in het westen. Dan wordt het 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam Hemhavens 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.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 From sunrise till sundown So come on, let me know Whenever you are down And in the You really need a friend Someone to hold your hand and you get by When you down, down, down And down, down, down When you down you wouldn't from the other side, like you understood me.